Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Amsterdam gaat extra bodemonderzoek doen op de plek van de Belmenramp. ramp Na een vliegtuigcrash in 1992 werd blusschuim gebruikt waar stoffen in zitten die nu verboden zijn. De gemeente wil weten of er gevaarlijke stoffen in de grond zitten. Het gaat om stoffen die onder PFAS vallen. Dat is een verzamelnaam voor schadelijke chemicaliën. De GGD zegt dat er nog geen gevaar is. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgen twee ouders uit Arnhem 180 uur taakstraf. Hun dochtertje van twee moest vorig jaar met spoed naar het ziekenhuis omdat ze GHB had gedronken. De vader had die drugs twee dagen eerder in huis gehaald. Het meisje heeft het wel overleefd, maar het was kantje boord. Over twee weken bepaalt de rechter of de ouders gestraft worden. AZ heeft zich geplaatst voor de Conference League. Na een hele spannende avond kwamen de Alkmaarders terug van een 3-1 achterstand tegen SK Bran. Uiteindelijk wonnen ze dankzij penalties. FC Twente is uitgeschakeld naar verlies tegen Venebadje. dan kijken we even naar Ajax nog. Zij verloren ook vanavond, maar hebben zich wel geplaatst voor de Europa League. Trainer Maurice Stijn is dan ook niet echt trots, zegt hij tegen Zico Sport. Nou, dat is denk ik het enige positieve van vanavond, dat we door zijn. En ehm, het feit dat we volgens mij niet één keer op doel hebben geschoten, dat is typerend denk ik. En ze zijn er helemaal klaar mee in Italië. Parmezaanse kaas die wordt nagemaakt en op die manier in de winkels beland. Volgens de echte kaaskenners moet het nu eens en voor altijd duidelijk worden wat Parmigiano Reggiano is en wat niet. En dat gaan ze nu testen door een chip en een QR-code in de korst te stoppen. Proprio una tecnologia industriale per inserire questo che è molto più piccolo di un granello di sale per dare la dimensione. Ja, de QR-code is zo groot als een zoutkorrel, vertelt hij. En bij het scannen zie je dan precies waar de kaas gemaakt is. De chip zit inmiddels al in 120.000 kazen. Dan nog het weer. Ja, dat is niet zo'n motto benen. Vannacht gaat het in het zuiden van het land wat plinsen. En morgen is het alleen in het noorden droog en wordt het een graad of 19. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Nashville. From London to Nashville.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 Dit is nog steeds de National Radio Show. Je hebt nog een klein uur te goed met daarin twee nummers voor natuurlijk de Spiegelplaat. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album. En verder nog veel meer andere lekkere muziek. En bijvoorbeeld ook hele fijne muziek in de digitale brievenbus. Wat dacht je deze? De nieuwe single van Jara Beeks. Dit is Hold Me. Everything feels out of control. Dat was de nieuwste single van Yara Beeks en die heet Hold Me. En in dit uur heb je nog twee digitale brievenbus-inzendingen te goed. En bijvoorbeeld ook nog George Strait en die is nu aan de beurt. All My Exes Live in Texas. it to push her through. Sweet Eileen's an Abilene, she forgot I hung the moon. And Allison's in Galveston somehow lost her sanity. And Dimples, who now lives in Temple's got the law looking for lekker blijft het hoor. George Strait was dat met All My Exes Live in Texas 1987 alweer. En voor het Spotlight album, eh, Spotlight album voor de Nashville Spiegelplaat wil ik zeggen, gaan we veel verder terug in de tijd. Want eh, de versie die ik daarvoor als eerste heb uitgekozen komt uit 1966. En de tweede versie 2005. Het zijn allebei geen originele, want dat, eh, daar de, viel de eer te beurt aan Johnny Mattis, die dat nummer in 1957 uitbracht. Toen was het nog een popnummer, maar country wordt ervan gemaakt door Slim Whitman en daarna Dolly Parton en Keith Urban. Twee keer de 12 of Never. Dit is de Nashville Spiegelplaat. You ask how much I need you Must I explain I need you, oh, my darling Like roses need rain You ask I'll still be loving you. you till the bluebells forget to bloom. I'll love you till the clover has lost its perfume. I'll love you till the poet never And that's a long, long time Dit is de Nashville Spiegelplaat till the bluebells forget to bloom, I love you till the clover has lost its perfume. Conway Twitty en Loretta Lynn uit 1971. After the Fire is Gone. We gaan weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Australië voor de nieuwste single van Ryan Dakin. En hij kondigt hem zelf even aan. Hey there, it's Ryan Dakin here. And this is my brand new single, Playing With Fire. You can only hold your breath so long before you need some air. till you float up to the surface Fill your lungs with a little purpose You can only fight the dawn so long the sun is gonna rise I've been hiding in the shadows Now the morning's in my eyes Nothing I do is changing things God knows that I've tried sick of keeping it down This time I'm all in Spent too long fighting it Playing With Fire, de nieuwste single van Ryan Daken uit Australië. Een aantal weken geleden toen had Joop er het over dat hij deze versie van eh, het nummer Country Girl zo mooi vindt. Oh, gaan we die doen? Dus die gaan we voor jou draaien, Joop. Dit zijn de Tumbleweeds. Leuk. Stars Radio, Nashville Radio Show. weet neemt zij op 28 september wel de award in ontvangst... in de categorie Female Vocalist of the Year. Want daarin is zij genomineerd. Vriendin van de show, Ronda Vincent, hoorde je met Music's What I See. En we gaan even terug in de tijd. 1963, lekker. Johnny Cash, Ring of Fire. Love is a burning a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire. ik vraag me eigenlijk dan altijd af met van die, echt van die klassieke country nummers, Joop. Of er dan ook mensen zijn die hem horen en dan ook aan het meezingen zijn. Tuurlijk. Ja, nou wij doen dat ook, maar dan gelukkig met de schuif dicht. <laughs> dat, is maar heel goed dat niemand dat hoort. nee, precies. <laughs> Absoluut. Ehm, wat heb ik op de playlist staan? Volkmuziek. Dit is Clementine Darling en You Can't Have It All. Ik heb nog één digitale brievenbus in zending voor je. Uit Canada, de nieuwste single van Garrett Gregory. En nou ja, al hebben we in Nederland heel veel regen gehad, toch ook wel wat zonneschijn. Want dit is The Taste of the Summertime. I don't think I can wait until Friday night. I'm counting down every hour till 5 o'clock. the time to just kick back, make the moments last. Take it real slow and set a limit fast. Bring on the weekend, bring on the sun. Break out the ice and a bottle of rum. I wanna talk less, no worries. Lay back, no hurry, just a little fun with tequila and lime. Just a little taste of summertime. Damn, you're looking good in those cut-off jeans Every time you flash a smile, it's killing me. The way you tease, baby, that's just me. Cause I know that you know that you're looking your best. So just kiss me on the lips and forget all the rest. Cause I could just kick back, make the moments last. Take your real slow instead of living fast. Bring on the weekend, bring on the sun. Break out nieuwste single van Garrett Gregory en Taste of Summertime. Nou moet ik zeggen, ik heb nog nooit buiten gestaan om met mijn mond open om de Summertime te proeven. Geen idee hoe dat smaakt. Jij ja, Joop? Nee. Nee hè? Nee. nee, nee, Lijkt me ook niet echt te doen. Want dat zeker niet als je de regen gaat maken, want dan is het alleen maar zure regen. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. En dat is deze keer het album Brandy Clark van Brandy Clark. Je hoort achter elkaar Up Above the Clouds, oftewel de Cecilia Song. En daarna Come Back To Me. Dit is het Nashville Spotlight album. You can always see it. That's why they call it faith. And I know you don't believe it. you, but if she does, you know right where I'll be. Come on back to me. Dat waren de twee laatste nummers van het Spotlight album. Het album Brandy Clark van Brandy Clark. En de volgende keer weer een hele ander album. En heb je zelf een suggestie, mag je dat altijd aan ons laten weten. Ons e-mailadres is info Dus info apenstaartje En vermeld in je e-mail even dan natuurlijk de naam van de artiest, de naam van het album en welke vier nummers je zou willen horen. Maar je mag het ook whatsappen 06 428 443 75 is dan het nummer wat je gebruikt. Nu gaan we verder met bluegrass muziek van het album Uncommon Sky. Het nieuwe album van Rick Ferris. Hoor je Please Don't Say Goodbye. With a razor sharp tongue Zoals was dat met het eh, toepasselijke Please Don't Say Goodbye. Want er is alweer een eind gekomen aan de show. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Blake Shelton en Barmageddon. En daarna Ex Connolly en I'll Be Good For You. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Bye bye. sure get in. The win, lose, or draw, it's gonna be a show. There's a neon sign at the edge of town, a watering hole we can all throw down. Anything can happen there, and it usually and cowboys and kids and freaks. We all high five at the end of the week. But come Monday, it'll be alright, but we're still gonna have a buzz from Barnegetton, a high tech honky tonk shotgun wedding. There ain't no telling how it's gonna go. know just what you're getting. But win, lose, or draw, we're putting on a show. They got chainsaws and chicken wire, a tip jar mounted on an amplifier, a good you're asking for a dollar's worth of Johnny Cash. If you're under the table or over the hill, up for more Red or Margaritaville, dance all night or just trying to chill, we're all gonna have a blast at Barmageddon, a high-tech honky-tonk shotgun wedding. There ain't no telling how it's gonna go.